Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Zuid-Korea is een man gearresteerd die verdacht wordt van het veroorzaken van de branden in het land. Het vuur begon toen hij een oud ritueel deed op een familiegraf. De vlammen verspreidden zich snel naar steden in de buurt. En door de harde wind en droogte bleven dagenlang branden. Zeker 30 mensen kwamen om het leven. Er zijn ongeveer 4000 gebouwen verwoest. Inmiddels zijn de branden grotendeels onder controle in Zuid-Korea. Zuid-Korea, China en Japan willen nauwer gaan samenwerken op het gebied van handel. Dat hebben de ministers van handel van die landen afgesproken... tijdens een ontmoeting in de hoofdstad Seoul. De drie landen bereiden zich daarmee voor op de handelstarieven van de Verenigde Staten... die komende week ingaan. Vanaf 3 april stellen die tarieven in van 25% op auto's en auto-onderdelen. Tijdens de bijeenkomst spraken de drie landen af om nauwer samen te werken... en verder te praten over een vrijhandelsakkoord. In Mandalay is opnieuw een naschok geweest na de aardbeving van eergisteren. De naschok had een kracht van 5,1. Ondertussen zijn reddingswerkers uit meerdere landen aangekomen voor reddingsoperaties. Maar alle getroffen gebieden bereiken is lastig. Het dodental staat nu op 1644, maar er worden nog zeker 3.500 mensen vermist. Amerikaanse onderzoekers schatten dat het dodental in Myanmar kan oplopen tot 10.000. De schade wordt geschat op zo'n 60 miljard dollar. Bij verkeerscontrole in Den Bosch heeft de politie veel mensen gevonden die drugs hadden gebruikt. In totaal werden er 108 automobilisten gecontroleerd. 16 van hen hadden drugs gebruikt. In de buurt van de controle was het jaarlijkse festival Masters of Hardcore. Van een bestuurder is het rijbewijs afgenomen omdat hij met 118 reed waar hij 50 mocht. Bij de verkeerscontrole neemt de politie met een wattenstaafje speeksel af. En bestuurders mogen zo'n test niet weigeren. Het weer in het oosten is het nog regenachtig.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 If you change your mind, well that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat. Cause I wanna, they look good on me. You're never gonna get tough If you wanna You could say you're torn But I've heard enough Thank you, you made my mind up for me When you started to ignore me Do you see a single tear?